Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier scholieren in Frankrijk zijn opgepakt omdat een klasgenoot van ze zelfmoord heeft gepleegd. De vier zijn opgepakt voor pesten dat mede heeft geleid tot zelfmoord. Het slachtoffer, een jongen van 13, werd volgens zijn ouders gepest omdat hij homo was. De vier klasgenoten die zijn opgepakt kunnen tot 10 jaar cel krijgen. Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Neem dan contact op met 113. Als het aan de Oekraïense president Zelensky ligt... zijn Russische sporters volgend jaar niet welkom bij de Olympische Spelen in Parijs. Het Olympisch Comité wil de atleten uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag toelaten. Maar Oekraïne zegt de Spelen te boycotten als dat doorgaat. Volgens Oekraïne zou de organisatie dan oorlog en moord promoten. Gorkum is aan een ramp ontsnapt, dat zegt de burgemeester van die Zuid-Hollandse plaats. Vanochtend reed een vrachtwagen van een viaduct op de A15 door de vangrail en stortte naar beneden. De truck kwam bovenop een bestelbusje terecht. Volgens de veiligheidsregio had het heel anders kunnen aflopen. Ja, zowel de bestuurder eh, van de vrachtauto als de bestuurder van eh, de bestelauto zijn met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ja, en we kunnen wel stellen dat ze engeltjes op hun schouder hebben gehad, want zij konden namelijk zelfstandig het voertuig verlaten. Hoe het ongeluk kon is nog niet bekend. Een oud-speler van het Nieuw-Zeelandse rugbyteam heeft in een televisieinterview verteld dat hij homo is. Campbell Johnstone is de eerste speler van de All Blacks, zoals het Nieuw-Zeelandse rugbyteam wordt genoemd, die zijn coming-out heeft. If I can be the first All Black that comes out as gay and take away the uh, the pressure, I guess, and the stigma surrounding that whole issue, then you know, then it can actually help other people, you know, and then the public will <laughs> will know that there is one in in <laughs> en amongst the All Blacks. Als ik de eerste All Black ben die ervoor uitkomt dat hij gay is... dan kan die stigma wel wegnemen. Daar kan hij ook andere mensen mee helpen. En zo weet het publiek ook dat er eentje is onder de All Blacks... zegt Johnston in het interview. Het weer nog. Vanavond blijft het droog. De temperatuur daalt tot vlak bij het vriespunt. Morgen eerst nattigheid, later weer opklaringen. Het blijft hard waaien en het wordt een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files met de meeste vertraging op dit moment in Noord-Holland. Die staan op de zuidkant van Amsterdam op de A10. Voor Amsterdam Slotervaart heb je een file van zo'n 6 kilometer en een vertraging van een klein kwartier.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 Sleutels hoorde je, ja, die ben ik ook eh, vaak genoeg kwijt. Maar we gaan heel snel naar de voorronde van eh, de Rob Akda wordt De eerste voorronde. Het woord is aan PP Fischer. Een hele goede avond iedereen die de weg heeft weten te vinden naar onze Rob Acta Awards jaargang 2023. We staan op het punt te beginnen met alweer een glorieuze aflevering van onze Rob Acta Award. Voor ronde 1 dus de eerste van dit jaar, van dit seizoen zo je wil. Mijn verzoek, zoals altijd, terwijl ik de tijd een beetje vol praat en een aankondiging doe en de band de eer geeft die ze toekomt, komen jullie allemaal naar voren. Het mag het maar desalniettemin richting deze kant om eh, toch, ja, ja. Om die band inderdaad de eer te geven die hen toekomt. Ze gaan immers hun ziel en zaligheid blootgeven. Bloed, zweet en tranen hierbij daarop Acta wordt. Jawel! Je weet maar nooit wat je hier gaat eh, tegenkomen natuurlijk in de drie voorrondes. En uiteindelijk in de finale. Misschien wel de next headliner of the next big thing, whatever. In ieder geval lekkere muziek. Met goede bands, een goed podium, goede techniek... en een fantastisch publiek als jullie zelf natuurlijk. Jawel! Gaandeweg de avond ga ik jullie nog wat huishoudelijke dingen eh, doorgeven. Ook over publieksprijs, et cetera, et cetera. Gewoon het belangrijkste is dat we ons heel erg gaan vermaken met elkaar. En genieten van prachtige muziek. Al nu, over de eerste band van vanavond. Meld elk, eh, pardon, met elk liedje dat ze schrijft probeert ze een verandering teweeg te brengen. En daarbij maakt het niet uit of het een grote of kleine verandering is. Omdat ze gelooft dat verandering niet iets is waar we bang voor hoeven te zijn. In haar liedjes speelt ze met tegenstellingen, uitersten, keuzes maken, angst voor veranderingen en zelfs angst voor dat dingen hetzelfde blijven. Haar krachtige maar emotionele stem raakt tot de kern. Het klinkt als een combinatie van satijn en leer. Geef een enorm applaus voor Banks! perfectly, but never felt like I was on. it would always tear me down. I need to be where there is sunshine. Take me to Havana, where I can be who I want. There's no way that I feel lonely anymore. Lonely. Palm trees and a drink in my hand. are free now. We were the fighter free. We were holding each other's hand. The few we can see don't horizon. volgende nummer gaat over iets waar ik zelf best wel bang voor ben. Namelijk oorlog en onderdrukking. Het volgende nummer heet Pretending. Take my life, a soul of surrender. Take my heart and put it in a blender. I don't feel a thing, but the bullet hit the sting. To the ones who thought they were unbreakable, to the ones who tried hard to pull through, no one stops the king. What he once he will bring to the world. And I'll be fine in here pretending the world's not ending. Cause the only thing I'm made of is just a shitload that the weapons have not been laid down. Is there a reason for hate? Would you yourself put a man? Is there a reason for hate? Would you yourself put a man down? shit. naar een iets meer up-tempo nummer. En dit nummer gaat erover dat je soms overal waar je bent, het voelt alsof er iemand bij je is. Die persoon is niet meer in je leven, of in ieder geval niet meer <laughs> dichtbij je. Maar het voelt soms wel zo, althans eigenlijk altijd. En wat je ook doet, dat verandert niet. En daarom heet dit nummer underneath the sofa. laatste nummer. En ik wil graag even snel wat mensen bedanken. Sowieso Rob Akda, want zonder jullie waren we hier niet. De mensen van het licht en het geluid. Bedankt. Jullie allemaal voor het komen, maar voornamelijk deze te gekke band. Want echt, jongens, ze kunnen spelen. Wow. Het laatste nummer heet Forget You. daar wordt eerst voorronde eh, is natuurlijk weer begonnen. Naast mij zit Banks, maar eerst de vraag... Waar komt die naam vandaan? Ja, nou ja, Banks eh, staat dus voor pony in het Engels. Hm. Eh, nou, als je mij ziet, dan snap je zeg maar wel waar de pony of de Banks dan in ieder geval vandaan komt. Ehm, ik heb er ook nog wel een leuk verhaal over van hoe het, zeg maar, de naam is ontstaan. Vertel maar. Vertel maar, oké. Nou ja, voordat ik op het conservatorium begon aan mijn opleiding, had ik nog helemaal geen pony ja, hij was er gewoon niet. Eh, maar eh, voor mij is de, zeg maar de banks zijn echt een soort, is een soort van teken van eh, een nieuwe start. Ik was voordat ik naar het conservatorium ging lichtelijk ja. depressief kan je wel zeggen. En op het conservatorium heb ik een soort van nieuwe start gemaakt. En ben ik nu echt gelukkiger dan ooit. Ja. Dus eh, de, de banks staan voor mij zeg maar voor een nieuwe vernieuwing. Voor verandering. Of dat nou op een positieve of negatieve manier is. Die verandering die is nodig in het leven. En daarom eh, de banks. Ehm, dat zeg je nu wel. Maar horen we dat ook in je muziek terug? Zeker. Ehm, ik probeer altijd wel ook wat vrolijkheid in mijn songs terug te laten komen. Dus het eerste nummer wat ik vandaag ga spelen eh, gaat echt over jezelf dus vinden op een nieuwe plek. En eh, ja, dat die plek dus een soort van voor geluk staat. En dat je daar helemaal jezelf hebt gevonden. Maar er zijn natuurlijk ook eh, zeg maar drama's in het leven. zo hebben we bijvoorbeeld was liefdesverdriet. En daar heb ik ook wel afgelopen jaar flink wat last van gehad. Als in het was wel een klein drama. Maar ja, goed, daar schrijf je de mooiste liedjes over natuurlijk. Dat weten we allemaal. Dus die verandering eh, die zit er ook in. En dat is dan weer iets minder positief, zeg maar. Maar daar leer je wel weer heel veel van. Dus, eh, eh, dus muziek kan ook heel erg, ja, met een heel jeukerig woord zeg ik dan, therapeutisch werken. <laughs> Zeker weten. Dat is een beetje waarom ik het maak eigenlijk. Ja, en daarom ook zeg maar bangs. Dus eh, ja, zeker weten. Heel therapeutisch. Ja, ehm, nou ja, ik heb, eh, als we hier praten, dan is het nog voordat we eh, echt gaan beginnen. Ik heb al iets gehoord. Maar oh, bij mij zegt het, ja, het is een beetje power rockachtig. Ja, nou ik maak eigenlijk elektronische pop. Hm. Ehm, maar het laatste nummer wat we spelen is eh, echt wel wat meer eh, rock zit daar ook in inderdaad. Dus ik snap dat daar zeg maar de, de rock ook vandaan komt. Maar als je de hele set hoort, dan denk ik dat je wel snapt dat ik het niet rock mag noemen. Het is echt eh, elektronische pop. Eh, maar het laatste nummer heeft wel wat rockje-invloeden en is wel extra power. Maar het is ook echt een drama-nummer. Ik zeg, het nummer heet Forget You. En ik spreek eigenlijk over hoe het onmogelijk is om die persoon die mij zoveel pijn heeft gedaan, uit mijn hoofd te krijgen. En eh, dat ik die gewoon weg wil. Maar het is een soort van desperatie. Want van wat, ik krijg het niet uit mijn hoofd. Wat moet ik doen? liedje overschrijven. Ja, en dat is dus wat ik heb gedaan. En dan wordt het een rocknummer, hè? Dan wordt het een beetje rockachtig. Ja, is, is, het dan ook zo van, eh, nou, dat heb ik dan even mooi eh, opgelost. Eh, nu heb ik het probleem bij de ander neergelegd. Dat, het kan natuurlijk ook in de tekst zitten. Dat je dan ook echt daadwerkelijk iemand ook zo probeert te bereiken. Ik heb het over jouw gast ja. ik zit met haar geweest. <laughs> ja, dat is wel een ding. Ja, ik weet natuurlijk over wie ik zing, zeg maar. En ik hoop dat, ik denk dat meerdere mensen ervaren wat ik ervaar, zeg maar. Dus ik hoop dat iedereen zijn eigen persoon daarbij kan inbeelden. En kan denken, ja, forget you, weet je wel. Vergeet jou, ik wil jou ook kwijt. En fuck alles wat jij met mij hebt gedaan. Ik ga nu weer door met mijn leven. En deze verandering heeft mij weer nieuwe dingen geleerd. Om op een positieve manier verder te gaan. Ja. Um, nog één ding. Want eh, er zijn natuurlijk ook plekken waar jij op het, eh, ja, laten we zeggen, het wereldwijde web eh, te vinden moet zijn. En ben je al überhaupt al te vinden op het wereldwijde web? Ja, momenteel ben ik op Instagram te vinden over... Ja, er wordt nog even wat een, een, een of andere oliedrum uh, wordt er verplaatst. Maar vertel. Momenteel ben ik nog te vinden op mijn echte naam, zeg maar. Guusje Schuit, dat, dat is mijn naam, zo ben ik geboren. ja. Eh, binnenkort gaat hij wel veranderen in banks ook. Eh, maar zover zijn we nog niet. We zijn hard aan het werken naar echt een, eh, naar een album slash EP voor banks. Ja. Dus er komen in ieder geval heel veel leuke dingen aan. onder de naam Banks. Maar momenteel is Banks nog één groot mysterie, zeg maar. Dus de mensen moeten gewoon wachten. Mensen moeten gewoon naar optredens komen, luisteren, enthousiast worden. En dan komt, dan komt EP of album komt eraan. En dan hoop ik dat mensen dat gek vinden. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. In zijn biografie kon ik lezen dat de singer-songwriter die nu voor jullie gaat optreden op het punt staat de deuren van zijn pijnlijke hart te openen. En de drill is onverantwoord, eh, onveranderd. Als ik de aankondiging doe, komen jullie naar voren. Het mag schoorvoetend, maar desalniettemin jullie komen allemaal naar voren. Is dat goed begrijpen? Anders ga ik weer dat strenge schoolmeestertje spelen hier. Dat vind ik wel lekker. Geleid door innerlijke monologen over lijden en hoop... creëert de autodidactische altpopartiest opbeurende stukken... die bedoeld zijn als tegengif voor zichzelf en anderen. Zijn debuut-EP Drama King komt eraan. Drama King. Vol met eigenzinnige melodieën die verhalen begeleiden over eenzaam omgaan met onbeantwoorde liefde. Drama King neemt pijn weg en draagt als een mantel van kracht. Geef een enorm applaus voor Oliver Adam! Bitter fruit is what they've told us. Take a bite or stay immortal. Holy sinner, that's me. Rainbow fever over me. love is love. Love's love, love's love. Don't you know that love is love? Love's love Don't you know that love is love? love Dank jullie wel, dank jullie wel. Mijn naam is Oliver Aaron en dit is mijn fantastische band, jongens. Geef ze een applaus, geef ze een applaus. Ehm, het volgende nummer, <laughs> dank je. Het volgende nummer uh, heet Gypsyland. Dat wordt de allereerste single die eh, uitkomt ehm, <laughs> in het voorjaar. Fucking veel zin in. Ehm, en deze is heel belangrijk voor mij. als kind heb ik eh, te maken gehad met verlating. en met dit nummer zoek ik acceptatie binnen dit onderwerp. En ja, het is een hele belangrijke voor mij. Dus let's go. so well, so well Shots on my heart, an ocean apart, but you're still here keep lying to myself I will never love again It's a price, it's a price, it's the price It's a price and I pay for it, baby It's the price, it's a price It's a price Yeah it's a price, it's a price, it's a price. It's a price and I pay for it, baby. It's the price, it's the price, it's a price. I pay for it. Now to see through my fantasy picture the same Sugar coated scenes And nothing I wouldn't do I'll pay the price to be with you My heart is made of stone, made of stone, made of stone, made of stone It's a price, it's the price, it's the price It's the price and a jullie wel. hebben we er nog zin in? <laughs> Lekker. Het volgende nummer heet Invisible Man. En deze is eigenlijk voor alle forever single people hier. En ook voor mezelf. <laughs> Ehm, ja, dit is Invisible Man. invisible man. You are good in the kitchen and greatest friend. You are talented and arty. You know how to party. Got lots of skills. Yeah. You're pretty funny. Know how to deep dive. to dance on spiky floors So imperfect but pure and not afraid to show your jullie wel. We zijn, we zijn inmiddels bij de laatste track. Wat ik, ik, vind het jammer. Het gaat zo snel voorbij. Jullie ook? um, <laughs> het laatste nummer heet The Past. En ehm, ja, deze gaat eigenlijk over gewoon het heft in eigen handen nemen. En gewoon ehm, ja, gaan voor wat je wil. En het verleden bepaalt niet wat je nu bent en morgen ook niet. Dus let's go. looking back, always moving fast, carrying bitterness. Mm. Superman, always holding high, pretending I was fine, living in the past, in the past. Crucified, lonely inside, silent suffer, life was so bad judgment. You got power in your hands, rewrite your back. Color and magic, the script in your hands. Don't live in advance. You got power in your hands, rewrite your back. Color and magic, the script in your hands. Don't live in advance. on my way I try to understand the chaos of my chains Till it hit the fan Like a, it hit the fan uh, For a second I thought I could fly Skip the pain and leave her behind Such a lie script in your hands. Don't live in the past. Dank jullie wel. plezier vanavond nog. Mijn naam is Oliver Aaron en dit was mijn fantastische event. Thanks. Een van de mensen die ook meedoet is Oliver Aaron. Zeg ik het goed zo? Ja, Oliver Aaron op zijn Engels, ja. Eh, even over jou. Want eh, voor de mensen die, eh, die je niet kennen. Hoe lang ben je bezig? En heb, ben je ook alleen met een band? Ehm, ik ben eigenlijk niet zo heel lang bezig, heel eerlijk. Ja. Ben ik een beetje in corona eh, begonnen. Ehm, ik ben een beetje opgegroeid in de, in kerk. En ik mocht dan mee naar de repetities, want het was dan een kerk met een band en dat soort dingen. Ehm, ik vond het altijd leuk, maar ik dacht nooit van eh, ik kan het zelf of zo. Alleen drie jaar geleden met corona ongeveer, toen eh, dacht ik van nou, weet je, laat ik maar eens even een keyboard kopen en wat muziek gaan maken. Ehm, maar niet echt denkend dat ik daar iets mee echt wilde gaan doen. Maar na het maken van denk twee, drie nummers of zo dacht ik van... Eh, oh, nou, misschien is dit ook wel eh, iets wat, het, eh, wat, kan, iets wat kan worden, zeg maar. En eh, toen ben ik een beetje gewoon eh, berichtjes gaan sturen naar producers en andere mensen in de muziekindustrie. Eh, maar ja, ik dacht eerst van dat gaat mij helemaal niet worden joh. ik kan het helemaal niet. En iedereen reageerde er heel enthousiast op. En toen dacht ik van, hè, <laughs> kan ik muziek maken? En ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja, gek. Ehm, doe je vanavond, want als we dit gesprek opnemen, is het de vraag, doe je ook mee met een hele complete band? Zeker, ja absoluut. Inmiddels heb ik een hele band, dus ik, ik schrijf zelf. Ehm, en dan nu heb ik een hele band eh, met wie ik live speel. En ehm, ja, daar ben ik heel blij mee. Dus eh, we zijn er nu mee lekker aan de weg naar timmeren om veel meer shows te doen de komende tijd. Even voor, eh, voor de mensen die het dan willen volgen. Het is altijd Nederlands, hokjesland en noem maar op. Maar waar is het, waar is het het beste mee te vergelijken? Sorry, nog je? Wat bedoel je? Wat bedoel je? Nou ja, het, de vraag, de muziek waarmee het te vergelijken is. Ah, een soort benchmark. Oké, dus je wil eigenlijk dat een beetje in een hoekje eh, zetten. Ja, lastig. Ehm, ik denk, ehm, als ik het even heel kort mag zeggen... ik denk dat het een soort van Queen, Mika-achtig mix is... maar dan in de donkere dagen. Dus het ah. wat minder... minder nou ja, je hebt ook wel wat vrolijke dingen tussen hoor. Mhm. Maar er zit ook wel een soort van sad onderlaag. ja, ehm, ik denk dat dat het dan weer wat anders maakt. en nou zeg je ook hè, bij het eh, begin hoe je met eh, muziek in, aan aanraking komt. Maar heb jij jezelf ook opgeleid of eh, heb je een opleiding gevolgd? Nee, ik heb nooit muziekopleiding gevolgd. Ik ben gewoon gaan zitten en eh, achter de keyboard en een beetje eh, ja, gaan pingelen. En eigenlijk doe ik alles op gehoor, dus ik... en geluidjes vanuit mijn omgeving. Dus ik neem dan dingetjes op. Of nou, met de keyboard. Maar ik heb nooit echt les gehad. Ik neem het mee naar mijn band en dan zeg ik... Nou jongens, ik heb dit gemaakt. En laten we hier iets mee doen. <laughs> en zij helpen mij dan verder om dat dan op een soort van kloppende manier verder te maken zo. En die band, eh, zitten daar jongens wel tussen die wel een muziekopleiding Ja, zeker. Zij zijn allemaal van het conservatorium. Ehm, en ik denk dat dat ook wel weer een grappige mix is. Want ik doe dan hele rare tegenstrijdige dingen die misschien niet kloppen, maar ook weer ergens wel, zeg maar. Ehm, en zij vullen dat heel erg aan met eh, hun expertise. Dus dat is wel echt een hele goede combinatie. Ja. Ehm, nou ja, als we hier eh, zitten, dan is het nog vooraf. Maar hoe zie jij zo'n avond als deze? Ehm, inmiddels ehm, ben ik wel echt leren omgaan met de zenuwen. Dus ik, voel me niet per se zenuwachtig. Ik denk dat het voornamelijk in het begin, voordat je opgaat, dan komt dat een beetje. Maar dat zijn wel gezonde zenuwen. Dus nee, ik heb er eigenlijk heel veel zin in. En uh, sta er gewoon heel eh, chill in. Ja, zoiets van, je laat het maar op je afkomen. Ja, kan je wel zeggen, Nog één ding. Ja. Ik heb een collega in het land die zegt... zijn er digitale snelwegen geopend? En daar bedoelt hij dus mee sociale media en dat soort zaken. Zeker, die zijn er zeker. <laughs> Jullie kunnen me volgen op eh, Oliver Aaron Music. En eh, ik heb nog niks gereleased, maar binnenkort komt mijn eerste single uit. Dus uh, hou de socials in de gaten. Dankjewel. Ja, jij bedankt. En tot zover deze eerste gedeelte van de eerste voorronde van de Rob dan wordt. Nou, we hebben nog tijd over, dus draaien we nog een track van Luk Rakelos, Jos tekenen tot aan het nieuws. Weinig voor me betekenen. Reken met cijfers, maar twijfel over de zon. Alles bij elkaar moet bekennen dat dit geen leven is. Ik hoor de tik-tak van een op scherp staande Soms val ik lastig, lijkt op geriatrie. Overmeesterd door emoties op mijn knieën door de brie. Kaaskoppen smullen van een te grote eenheidsworst. Voel me slecht, maar kom mezelf nog wel op de borst. Ik weinig voor me betekenen. Reken met cijfers, maar twijfel over de som. Alles bij als ik het niet wil. Ik teken letters die weinig voor me betekenen.